Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor de eieren van tientallen pluimveebedrijven. Bij de eieren van één van die bedrijven is zelfs sprake van een direct gevaar voor de volksgezondheid. Bij de andere eieren is het gevaar minder, maar wordt kinderen afgeraden om ze te eten. In de eieren zit fipronil, een verboden anti-luizenmiddel. Dat werd vorige week aangetroffen bij zeven bedrijven, allemaal klanten van één luizenbestrijder. De NVWA sloot het voorzorg in kleine 200 bedrijven die hun kippen daar ook lieten behandelen. Fipronil kan onder meer schade veroorzaken aan de lever, nieren en schildklier. De Britse premier May zegt dat de brexit in maart 2019 een feit moet zijn. De grenzen gaan dan dicht, zodat mensen niet meer zomaar kunnen wonen of werken in Groot-Brittannië. Verschillende Britse ministers waren het daar niet mee eens en wilden eerst nog een overgangsperiode in plaats van een harde brexit. Maar volgens May kan daar geen sprake van zijn. Ze zegt dat over anderhalf jaar het vrije verkeer van personen tussen de EU en Groot-Brittannië stopt. De man die vorige week in Amsterdam iemand in de metro doodstak... blijft nog zeker twee maanden vastzitten. Hij krijgt een psychologisch onderzoek. Het lijkt er volgens het Openbaar Ministerie op dat de man van 27 zijn slachtoffer niet kende. De reden voor de steekpartij op het metrostation Vensterpolder blijft onduidelijk. Er zou vooraf geen ruzie zijn geweest. Op Schiphol zijn twee mannen uit Oekraïne opgepakt... die meer dan 30 creditcards en 6000 euro aan vals geld bij zich hadden. Ze liepen tegen de lamp toen ze op een vlucht naar Amsterdam... met een gestolen creditcard wilden betalen. Tot twee keer toe werd de kaart geweigerd. De cabinebemanning kreeg argwaan en deed een check. En daaruit bleek dat de creditcard was gestolen. Op Schiphol werden de twee Oekraïners gearresteerd. Het weer steeds meer bewolking en vannacht kan in Limburg wat regen vallen. Morgen ook flink bewolkt, met vooral in het oosten een paar buien. Het wordt 21 tot 24 graden. En dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB in de Randstad. Er zijn problemen aan de oostkant van Alkmaar op de N242.